Vijf uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Catalaanse separatistenleider Carles Puigdemont mag toch meedoen aan de Europese verkiezingen later deze maand. Dat heeft een Spaanse rechter in hoger beroep bepaald. Puigdemont zit in België om vervolging in Spanje te ontlopen. Als hij in het Europese parlement wordt gekozen... kan hij zijn zetel waarschijnlijk niet innemen. Daarvoor moet hij zich in Spanje melden en dan wordt hij gearresteerd. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle hebben een zoon gekregen. Dat heeft prins Harry bekendgemaakt op Instagram. Moeder en kind maken het goed. De jongen, van wie de naam nog niet bekend is, is de zevende in lijn van troonopvolging. Hij is het eerste kind van Harry en Meghan, die vorig jaar trouwden. Europarlementariër Sophie in het veld ligt onder vuur na een artikel van HP De Tijd. De D66-politicus zegt in het blad dat ze een vergoeding voor verblijfskosten in Brussel, waar ze woont, heeft gebruikt voor reizen naar Nederland. Daar is dat geld niet voor bedoeld. D66 spreekt van een administratieve fout en zegt dat het geld is terugbetaald. In Koog aan de Zaan heeft het cacao geregend. Huizen, tuinen en auto's zitten onder de deeltjes... die afkomstig zijn van cacaoverwerker Olam. Door een technisch probleem werd dit weekend cacao... via de schoorsteen de lucht ingeblazen. In september gebeurde dat ook al eens... en het bedrijf gaat maatregelen nemen om herhaling te voorkomen. De KNVB heeft geen bewijs kunnen vinden dat voetballers van amateurclub Odin 59 uit Heemskerk in het bekertoernooi hebben gegokt op hun eigen wedstrijden. Rond die wedstrijden tegen Lisse en Emme in december kwamen er berichten naar buiten dat spelers van Odin 59 geld zouden hebben ingezet op winst voor hun ploeg. Naar aanleiding van een reportage in Nieuwsuur begon de KNVB een onderzoek. Het weer. Het is wisselend bewolkt en er vallen een paar buien. Het is een graad of 10. Morgen in het noorden eerst zonnig, maar vanuit het zuiden neemt de bewolking toe... en kan er lokaal weer een bui vallen. En het wordt dan 10 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Wassenaar 5 minuten vertraging. A4 Amsterdam-Den Haag tussen Nieuw-Vennep en Roelof Arendsveen 5 minuten.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 Dit is ZFM. you moved out. My mom said, I love you, but it's a small house. So we changed up and saved up, gave up our town. We were dangerous, not What's missing now? Time. Suddenly we got no time.